Michel Koenen met het NOS-journaal. De zoektocht naar zes vermisten in de Amerikaanse stad Baltimore is voorlopig gestaakt. Er wordt niet vanuit gegaan dat ze nog leven. Gisteren stortte de brug van 2,5 kilometer lang in nadat een schip tegen een pijler was gevaren. De Amerikaanse overheid zal de herstelwerkzaamheden betalen, zegt president Biden. Hij wil een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk niet afwachten, maar zo snel mogelijk met het herstel beginnen. 2023 was een rampjaar voor de vlinder in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Al negen jaar op rij zijn er minder vlinders. Niet alleen zeldzame en kwetsbare soorten nemen sterk een aantal af... maar ook voorheen veel voorkomende soorten als de kleine vos en het koolwitje worden steeds minder waargenomen. Op een bedrijventerrein in Brunsum in Limburg is gisteravond een grote brand uitgebroken bij een pelletfabriek. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij het bedrijf staat een stapel pallets van 40 bij 50 meter in brand. De brandweer is nog druk bezig om de Vlammenzee onder controle te krijgen... en zo te voorkomen dat het vuur overslaat naar de bedrijfspanden en vrachtwagens op het terrein. Hoe de brand is ontstaan in Brunsum is nog niet duidelijk. En de laatste deelnemers aan het EK voetbal komende zomer zijn bekend. Het zijn Polen, Oekraïne en Georgië. Die landen wonnen hun beslissende play-off wedstrijd. Georgië maakt zijn debuut op het EK. Polen komt in de pool van het Nederlands elftal. En Polen-Nederland is dan ook de eerste poolwedstrijd. Vindt plaats op zondag 16 juni in Hamburg. Het weer nog in het zuiden en het westen. Vannacht wat regen. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten is dan ook kans op wat regen. Alleen in het westen kan de zon smiddags af en toe doorbreken. Het wordt overdag een graad of 12 en ook donderdag verandert er niet veel.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 op 106.9 CFFM Slips away, slips away slips away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah.